Een voorspoedige start. Jon van Kamp met het NOS Journaal. President Poetin heeft het leger opgedragen om wat hij noemt extreem stevige maatregelen te nemen tegen bedreigingen voor de Russische strijdkrachten in Syrië. Alles wat de Russen bedreigt moet direct worden vernietigd, zei Poetin op een vergadering met de legerleiding. Poetin zei verder dat het leger hard moet ingrijpen bij verdere provocaties. Waarschijnlijk doelt hij daarmee op Turkije. De Russen en de Turken liggen met elkaar overhoop sinds Turkije een Russisch gevechtsvliegtuig neerhaalde. Gezinnen met lage inkomens brengen hun kinderen minder vaak naar de crash. En dat is opvallend, want in totaal is het aantal kinderen dat naar de opvang gaat juist gestegen. Minister Ascher gaat onderzoek doen naar de oorzaken. Hij noemt het belangrijk dat iedereen aan het werk kan in de wetenschap dat zijn kinderen veilig worden opgevangen. In het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul is een zware explosie gehoord. Dat was in een gebied waar onder meer de Spaanse ambassade en andere diplomatieke posten gevestigd zijn. Volgens nog niet bevestigde berichten explodeerde tijdens het spitsuur een auto. Gewapende militanten zouden een pand zijn binnengedrongen waar politieagenten zijn gehuisvest. Afghaanse militairen hebben het gebouw omsingeld. Dow Chemical en DuPont gaan fuseren. Het gaat om de grootste fusie in de chemiesector ooit. Het nieuwe bedrijf gaat Dow DuPont heten. De bedoeling is dat het binnen twee jaar na de fusie in drieën wordt gesplitst. DuPont kondigt tegelijkertijd ook een reorganisatie aan. Wereldwijd verliezen daardoor bijna 60.000 mensen hun baan. In Oostenrijk is een man gearresteerd die ervan verdacht wordt 130.000 euro in de Donau te hebben gegooid. De biljetten dreven afgelopen weekend in de rivier en werden gevonden door voorbijgangers. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om crimineel geld. Waarom de man het geld in het water heeft gegooid is nog niet bekend. Op een foto is te zien hoe de biljetten, in coupures van 500 euro, te drogen hangen op een wasrekje in het politiebureau. Het weer, buien in het noorden, soms ook zon bij een graad of 9. Er staat een stevige zuidwestenwind. Morgen eerst droog, smiddags regen en opnieuw ongeveer 9 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het is een iets drukkere avondspits vanwege het regenachtige weer, maar het loopt nog nergens echt uit de hand. Dit zijn de langste files in de Randstad van dit moment. De A2 Amsterdam naar Utrecht. Tussen Breukelen en Maarsen 6 kilometer, maar zeker een kwartier vertraging. Op de A12 Utrecht Den Haag tussen Nieuwebrug en Knoopend Gouwen 9. Op de A13 Den Haag Rotterdam 10 kilometer file, kwartier vertraging. De A15 Rotterdam Gorkum tussen Knoopend Ridderkerk en Sliedrecht Oost 11 kilometer. De A27 Almere Utrecht Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert 9.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 Oh, Oh, Whatever comes along. Poker face. Up up up poker face. Up up up her face. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, i I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this, promises. poker face, pop up poker face. Pop up pop poker face, pop up poker face. Pop up pop poker face, pop up poker face.